Maar hij prees hem wel en zei dat hij goed werk heeft verricht. Kort na de mislukte aanslag eiste de Pakistanse Taliban nog de verantwoordelijkheid op. Intussen melden de Amerikaanse opsporingsautoriteiten dat Shahzad goed meewerkt met het onderzoek. Beurzen en financiële instanties in Amerika voeren overleg over een schrikbarende daling van de aandelenkoersen gisteren. In een uur tijd zakte de koers van bijvoorbeeld de Dow Jones-index met 9% in. Met zo'n 1000 punten was het de grootste daling binnen een dag in de geschiedenis van de Dow. De beurzen waren al nerveus over de schuldencrisis in Griekenland en het mogelijke overslaan daarvan naar landen als Portugal en Spanje. Maar dat rechtvaardigde nog niet de daling van gisteren, zeggen analisten. Er zijn vermoedens dat een beurshandelaar van een grote firma per ongeluk bij een order drie nullen te veel heeft ingevuld, waarna computers van de automatische aandelenhandel op hol sloegen. Uiteindelijk veerden de koersen weer op en sloot de Dow Jones 3,2% lager. In Ierland moeten opnieuw vliegvelden dicht vanwege de aswolk van de vulkaan in IJsland. Het gaat om vijf vliegvelden in het westen van het land, waaronder Shannon. De sluiting duurt tot in elk geval twee uur vanmiddag. De luchthaven van Dublin blijft open. Door de heersende noordenwind treft er nu een aswolk van zo'n 1600 bij 1100 kilometer boven het westen van Ierland. Het vliegverkeer dat over Ierland gaat kan nog gewoon doorgaan, al lijkt het erop dat de aswolk geleidelijk ook de hogere luchtlagen zal bereiken.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 two.